Drie uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Een man uit Lelystad is veroordeeld tot 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens het doden van zijn vriendin en zijn stiefdochter. Hij wurgde zijn vriendin met een touw en hij verkrachtte en wurgde zijn stiefdochter. Hun lichamen verstopte die in de kruipruimte van hun huis. De voordeelde man verklaarde dat hij en zijn vriendin vaak ruzie hadden over drugs en alcohol en dat ze schulden hadden. De rechter in Lelystad noemde zijn daden gewetenloos. In een ziekenhuis in Berlijn heeft een patiënt een arts doodgeschoten en zichzelf daarna van het leven beroofd. Dat gebeurde in een universiteitskliniek in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad. De arts werd in kritieke toestand opgenomen op de intensive care waar hij overleed. Volgens de politie lijkt het op een eenmansdaad en is geen sprake van terrorisme. Het Kremlin zegt dat Rusland niets te maken heeft met de hack van e-mails van de Democratische Partij paar dagen geleden publiceerde klokkenluidersite Wikileaks 19.000 mails van prominente democraten. Uit de mails rijst het beeld op dat de partijleiding systematisch heeft geprobeerd de campagne van Bernie Sanders voor de democratische nominatie te dwarsbomen. Sommigen denken dat Rusland achter de hek zit. Een woordvoerder van het Kremlin noemt deze aantijgingen absurd. Vier dagen na zijn valpartij in de Tour de France heeft Tom Dumoulin weer op de fiets gezeten. De tweevoudige etappenwinnaar moest vrijdag in de Tour de France afstappen. Hij liep bij de val een breukje op in zijn pols. Voor Dumoulin is de Olympische tijdrit in Rio de Janeiro een hoofddoel dit jaar. Die is op 10 augustus. Mogelijk start Dumoulin morgen zelfs al in het criterium de acht van Kaam. Het weer, zon en stapelwolken en enkele bui. Het wordt een graad of 23. Morgen wat regen, in het oosten ook zon en dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.